Eefje kunnen met het NOS Journaal. Een vling ruim 7 miljoen euro opgeleverd. Dat is volgens het Veilinghuis in Parijs een stuk meer dan gedacht. De waarde van het schilderij Nette Boetsters in de Duinen uit 1882 werd vooraf geschat op 3 tot 5 miljoen euro. En kenners vonden dat al rijkelijk veel. Het werk ging de afgelopen jaren in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Dat had het tijdelijk in bruikleen van een verzamelaar die het nu heeft verkocht. De koper is iemand uit Noord-Amerika. Buschauffeurs in het streekvervoer gaan weer staken. Er was even een pauze vanwege de eindexamens op de middelbare scholen, maar morgen gaan de acties verder. Er rijden de hele dag geen streekbussen van Arriva in delen van Zuid-Holland en Flevoland. In Deventer en Zwolle staken de werknemers van Sintes en connection-chauffeurs leggen het werk neer in IJsselmond en in delen van Noord-Holland. De buschauffeurs willen een nieuwe CAO met concrete afspraken over hogere lonen en minder werkdruk. Volgens de vakbonden zijn de rijtijden vaak veel te krap, waardoor pauzes erbij inschieten. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Guatemala is opgelopen tot 62. Honderden mensen raakten gewond. Een stroom hete modder heeft meerdere dorpen verwoest. Het grootste vliegveld van het land in Midden-Amerika is dicht, want daar ligt een dikke laag as. De koffiesector van Guatemala laat weten dat bijna een procent van de koffieproductie als verloren moet worden beschouwd. Het gaat om ruim anderhalf miljoen kilo koffie. En het Nederlands elftal heeft gelijk gespeeld in het oefeninterland tegen Italië. Zaza maakte in de 67ste minuut de eerste goal.